Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Oud-advocaat Ines Wisky heeft voor het allereerst iets losgelaten over haar arrestatie. Ze werd opgepakt omdat ze ervan wordt verdacht criminele informatie te hebben doorgespeeld van haar oud-cliënt Ridwan Taghi. Ze schreef er een boek over en in het televisieprogramma Buitenhof vertelde ze net over de omstandigheden in de gevangenis. Het was me, myself en I e en dan een groep voortdurend wisselende bewakers. Ja. Maar uw naaste, uw familieleden, uw zus, nee, uw, uw wist zoon, niet waar ik, nee, was? Nee, die dachten, uh, nou, die is van de aardbodem verdwenen. En, eh, misschien is ze wel overleden en willen ze dat niet zeggen of zo. Hè? Dat soort gedachten gaan dan door je heen. Ines Wesky wordt door het Openbaar Ministerie nog steeds als verdachte gezien. In Japan zijn twee helikopters van de marine neergestort. Mogelijk ging het mis nadat ze tegen elkaar aan waren gevlogen, zegt correspondent Anoma van der Veren. Er is grote kans dat ze dus inderdaad tegen elkaar aan zijn gebotst. Dat bevestigt het ministerie van Defensie in ieder geval nu. Eh, de vluchtrecorders van beide helikopters die zijn namelijk heel dicht bij elkaar gevonden. Dus de kans is heel groot dat dat gebeurd is. Zeker één inzittende is daarbij om het leven gekomen. Naar de zeven anderen wordt nog gezocht. Een Duitser is in de buurt van Wiegen in Gelderland bij een verkeerscontrole opgepakt... omdat hij tientallen blokken cocaïne in zijn auto had liggen. Volgens de politie maakte hij een nerveuze indruk en had hij een onsamenhangend verhaal. En daarna werd de kook dus gevonden. En het was even schrikken in Venlo in Limburg gisteravond. Rachel was gewoon lekker aan het autorijden totdat ineens midden in de weg een zinkgat ontstond. Ik wou de bocht maken en eh, mijn auto zakt gewoon door. Ja, ik ben wel geschrokken, ja nog steeds een beetje aan het trillen. Dus, eh, Nu had je die auto pas afgehaald? Eh, vanochtend heb ik hem eh, bij de garage opgehaald, dus dat is ook nog wel echt zuur. Ja, het gat is ongeveer 4 bij 5 meter groot en de politie heeft het nu met linten afgezet. Het weer dan nog. De rest van de middag vooral veel zon. Heel soms kan er nog een klein buitje vallen. Vanavond blijft het droog en morgen wordt een mix van zon, bewolking en regen. En een graad of 10 wordt het dan.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 certified quality. quality. And that the girl I need and I cry for every day without apology. Without apology. What them the right way, that's my policy. Yeah, man, right. Shonda Paul I think about you all the time. I see you in my dreams.